ik ben Suzanne en dit is het nieuws van NOS op 3. Vandaag is het zover. 148 dagen nadat het kabinet viel, kiezen we een nieuwe Tweede Kamer. Gisteravond was het laatste debat en daarin probeerden de lijsttrekkers voor de laatste keer jouw stem binnen te halen. De kiezer verdient echt iets beter dan deze oude politiek van de VVD. We hebben morgen de unieke kans, eh, de kiezers in Nederland, om eindelijk het tijdperk Wilders helemaal af te sluiten. Mijn partij ehm, is er trots op dat we het gevoel van miljoenen mensen uh, haarfijn aanvoelen en vertolken. Een paar uur eh, later kon er op sommige plekken al gestemd worden. Een paar stembureaus gingen om middernacht open. Deze man in Castricum wilde heel graag de eerste zijn. Ik dacht, deze keer ga ik het goed doen. Ik ben er drie uur van tevoren. Drie uur? Ja, tien voor negen was ik hier. Was in ieder geval op tijd. het eh, heeft zijn vruchten afgeworpen. Ja, de meeste stembureaus gaan over een half uurtje open... en blijven dat tot eh, negen uur vanavond. Het dodental na de Israëlische bombardementen op Gaza is opgelopen naar zeker 26. Dat melden lokale autoriteiten. Ooggetuigen zeggen dat de luchtaanvallen ook vannacht zijn doorgegaan. Premier Netanyahu droeg het leger gisteren op om Gaza te bombarderen... nadat Israëlische militairen waren beschoten. Steeds meer gemeenten zijn bezig met het voorkomen van zelfdoding. Ze bereiden zich daarmee voor op een nieuwe wet die 1 januari ingaat. Experts zeggen dat het onder meer belangrijk is dat er meer gepraat wordt over zelfmoordgedachten. En record international Sherida Spits heeft afscheid genomen van het Nederlands elftal. Haar afscheidswedstrijd was een oefenduel tegen Canada. Van tevoren was aangekondigd dat ze in de 48e minuut voor de laatste keren van het veld af zou gaan. En daar gaat een van de allergrootste iconen van het Nederlandse voetbal. Er komt een erehaag voor Sherida Spitsen. Niet alleen van Oranje, maar ook Canada gaat ervoor staan we kunnen eigenlijk alleen maar zeggen... dankjewel Sherida, een hele diepe buiging. Nederland won de wedstrijd trouwens met 1-0... door een doelpunt van Lynn Wilms. Het weer. De ochtend begint grijs met een enkele bui. In de middag trekt er ook regen over het land. Het eh, wordt 13 graden. ZFM Verkeersinformatie.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 Steeds meer gemeenten ontwikkelen beleid om zelfdoding te voorkomen. In een nieuwe wet die volgend jaar ingaat, wordt dat ook van hen gevraagd. Op dit moment heeft nog maar 14% van de gemeenten beleid om suïcides tegen te gaan. En de Amerikaanse president Trump zegt dat niets het staakt het vuren tussen Israël en Hamas in gevaar zal brengen. Ondanks de Israëlische bombardementen op Gaza van gisteravond en afgelopen nacht. Volgens lokale autoriteiten vielen daarbij zeker 26 doden. Het weer vanochtend grijs met een enkele bui. Vanmiddag trekt een regengebied van west naar oost over het land bij ongeveer 13 graden.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 We're running right with It's so insane, cause when it's going good, it's going great. I'm Superman with the wind in his back. She's Lois Lane, but when it's bad, it's awful. I feel so ashamed. I snap, who's that dude? I don't even know his name. I laid hands on him. I never stoop so low again. I guess I don't know my own strength. Just gonna get them chills, used to get them. Now you're getting fucking sick of looking at them.